veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf en tbs. Afgelopen zomer had de man zijn ex opgewacht toen ze smiddags naar haar werk fietste. Hij stak haar neer op het fietspad. In het ziekenhuis overleed de vrouw aan haar verwondingen. De twee hadden in 2007 enkele maanden een relatie waarna de man haar begon te volgen. Kort voor de moord was hij verhuisd naar de woning naast die van het slachtoffer om haar beter in de gaten te kunnen houden. In Den Haag komt het grootste hindoe-tempelcomplex van West-Europa. In het complex krijgen drie hindoe-stromingen allemaal hun eigen ruimte. De tempels komen achter het station Hollandspoor. De bouw moet in 2014 zijn voltooid. De Haagse wethouder Norder noemt het een icoon voor de stad. De gemeente Den Haag trekt er geen geld voor uit. De betrokken hindoe-organisaties dragen de kosten zelf. De wielrenners van de Rabobank blijven het goed doen in de Ronde van Oman. Robert Geesink won de vierde etappe. Hij kwam na een zware slotkim alleen over de streep. Racing nam ook de leiding in het algemeen klassement over. Eerder won sprinter Theo Bos al twee etappes in de ronde van Oman. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt. Het is tussen de 1 en 3 graden. Ook morgen bewolkt met vanuit het zuidwesten regen. En tegen de avond lichte regen.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 21e jaargang alweer van de hitlijst. Aflevering 7. En vandaag alweer 18 februari van 2011. De lijst deze week 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen. Vorige week stond hij het eh, langste erin van allemaal. Bruno Mars, Just The Way You Are na 19 weken houdt hij het voor gezien. Ina met 10 minutes na 17 weken. En Nelson is ook gone. She is gone is gone. 13 weken namelijk stond hij erin. Vorige week al onderaan de lijst. Nu dus helemaal verdwenen. Snel stijgen in de handen van Diddy Dirty Money. Coming Home eh, die stijgt 7 plaatsen. En dat doet er trouwens nog een. De Neon Trees met de eh, Animal die gaan ook 7 plaatsen omhoog. Rihanna, Who's That Chick en eh, Robbie Williams met Shame. Dat zijn de dalers van deze week. Alle tot daarbij zakken ze namelijk 7 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, dat zijn er ook twee. Pink met Ratio Glass. En ook Robbie Williams dan met uh, Carrie Barlow en Shame. 17 weken lang staan zij namelijk al terug te vinden in de hitlijst van Europa. We beginnen deze week onderaan de lijst. Op nummer 40 vinden we een eh, samenwerking van een Nederlander en een, eh, iemand uit Italië, Uitrek. Heb ik het over Daxas en hun single Barbara Streisand. De Euro Breakdown op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. Barbara Streisand. Barbara Streisand. track. Een samenwerking die heet dus Daxas. De single heet Barbara Streisand en al 15 weken staan zij in de lijst van Europa. Ze zakken wel een stukje van 36 naar eh, nummer 40. 39 is er uh, eh, Cruise en Dynamite. 15 weken in de lijst zakken van 35 naar 39. En Boney M die deed inderdaad ook een eh, stukje van deze sample. Dan gaan wij naar de eerste binnenkomer van deze week. De opvolger van de hit The Only Girl in the World en What's My Name, die heet SNM. Het nummer is niet alleen eh, de album opener, maar ook nog eens de meest geliefde track bij de fans. En wederom heeft eh, Rihanna gekozen voor een Stargate-productie als eh, single. De derde op rij alweer, maar dat betekent niet dat S&M dan zij of voorspelbaar is. Integendeel, aantrekkelijke beat en het pikante tekst van het nummer... die zullen er zeker voor zorgen dat dit nummer moeiteloos gaat aansluiten bij de lange rij hits... die Rihanna inmiddels al op haar naam heeft staan. Tegelijk met deze single bracht ze trouwens ook nog een andere single uit, Raining Man... Dus is een samenwerking met Nicky eh, Minier. En die zal dienen als eh, nieuwe urban single. Terwijl dus SNM zal worden gestuurd naar de popradiostations... dan kan Amerika zich opgemaakt voor de twee nieuwe Rihanna-singles in het nieuwe jaar. Terwijl Europa dus met eentje moet doen. Maar ik vind het wel de beste die ertussen zit van deze twee. De eerste binnenkomer van deze week vinden we op 38. Is van Rihanna. En heet SNM. nieuwe wapenfeit van Rihanna heet SNM. Komt meteen goed binnen in de Euro Breakdown op 38. Nummer 37 is er voor Mike Posner en Cooler Than Me. 16 weken lang staat hij al in de lijst van Europa. Hij zakt wel van 31 naar 37. En dan is het moment daar. Jessie J die is voorbestemd dit jaar haar grote doorbraak te gaan maken. Naast uh, iedere muziekfanaat of eh, Recent Sist, die je moet eraan gaan geloven. Zij binnenkort niet meer van de radio weg te denken is. Nou, wat doet het Like a Duck nog wat eh, controversie eh, zorgen? Is eh, de price tag de meer geschikte, meer radiogevoelige hit dan die haar naam definitief bij het grote publiek zal moeten gaan zetten? In de clip niet veel poespas, precies wat het nummer uitstraalt. Mede dankzij de doorbraak van vorig jaar, B.O.B., moet dit de nieuwe, ja, de nieuwe doorbraak, de volgende doorbraak gaan worden. Jesse J. Haar single eh, Price Tag die komt binnen in de Breakdown. De samenwerking dus met B.O.B. En ze doen dat met z'n tweeën op nummer 36. Eh, the garage. And all I, guess all I need are keys and guitars. And guess what? In 30 seconds, I'm leaving the bars. Yeah, we're leaving across these undefeatable odds.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 Uh uh. So we gon' keep everyone moving the beat. So bring back the beat. It's not about the money, money, money. We don't need your money. Alicia Beth Moore. En wij kennen haar dan eh, beter als Pink en daar single Race Your Glass. 17 weken alweer eh, in de lijst van Europa. Samen dus met Robbie Williams en eh, Carrie Barlow Shame het langst genoteerd van allemaal. Ze is wel op weg naar beneden, want van 29 zakt zij in één keer naar 35. En wij gaan naar de hoogste binnenkomen alweer van deze laatste vrijdag van de week. En die vinden we in een eh, kreeftenpak terug. Althans dat deze na het ontvangst van de MTV Video Music Award. En toen zong Lady Gaga de volgende woorden. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistake. I'm on the right track baby, I was born this way. En dat zijn de zinnen die weer terug te vinden zijn in het refrein van haar eerste single van haar derde studioalbum Born This Way. Op 23 mei zal dit album in de schappen liggen. De verwachtingen waren hoog, want bij een nu al legendarische pop-icoon kan eigenlijk niks fout klinken. Born This Way, een elektronisch popnummer. Waarbij er uh, wonderbaarlijk en eh, lichtelijk teleurstellend niet iets buitengewoons te vermelden valt. Terwijl het wel bij de Mother Monster kan worden voorgesteld. Hoe dan ook bevat het nummer een eh, catchy refrein en luistert daardoor lekker weg. Een videoclip die is al in de maak en misschien kan deze de ontbrekende woordingrediënten in Born This Way doen vervangen.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 Twee artiesten bij elkaar die allebei een eh, eigen genre hebben. Alicia Dixon en eh, Jay Sean stoppen ze bij elkaar en je hebt gewoon weer een hit te pakken. Every Little Part of Me. vorige week kwam Dipla binnen op 37. Deze week stormt hij naar boven. In één keer naar 31. En dat geeft ons even de tijd om achterom te kijken. 15 weken in de lijst zak het van 36 naar 40. Daxas, Barbara Streisand. Tyre Cruise en Dynamite zijn ook 15 weken in de lijst. Zakken ook en wel van 35 naar 39. Rihanna S&M komt nieuw binnen op 38. 37 is er voor Mike Posner, Cooler Than Me. Hij zit alweer 16 weken in de lijst. Jesse J en B.O.B. De doorbraak voor Jesse J moet het gaan worden in Europa. De price tag. Zij komt binnen op 36. Pink Ratio Glass 17 weken in de lijst. Zak van 29 naar 35. Bruno Mars Grenade 14 weken in de lijst. vier plaatsen verlies. Van 30 namelijk naar 34. De 16e week zakkend van 28 naar 33 de Far East Movements, Like a G6. En Lady Gaga die kwam nieuw binnen op nummer 32, Born This Way. Alicia Dixon en eh, Jay Sean dus, Every Little Part of Me. Vorige week binnen op 37, deze week omhoog naar 31. En vorige week nieuw binnengekomen op nummer 34, deze week omhoog naar nummer 30. Dat is de nieuwe zinger van The Black Eyed Peas, Just Can Get Enough. En na die plaat gaan we even kijken naar het weer voor dit weekend en eh, hoe de wegen in de regio zijn. 30 en 31. Ze kwamen in de verkeerde volgorde voorbij, maar het zijn allebei grote hits aan het worden. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough en Alicia Dixon. Jason, Every Little Part of Me. Zometeen de nummer 28 eh, in handen van eh, Chris Brown. Yeah, drie times. Van 33 eh, gaat hij namelijk omhoog naar 28. Maar eerst is het even tijd voor... Westkust weerbericht. Want na een nacht met temperaturen rond het vriespunt is het op deze vrijdag overwegend grijs en bewolkt. Het blijft wel droog en er waait een overwegend matige oostelijke wind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 5 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we weer afwisseling van eh, wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige oost- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur dan 2 graden onder het vriespunt. Morgen zijn er ook weer wolkenvelden, maar zo nu en dan eh, schijnt ook de zon. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 6 graden. Wind eh, die komt uit het zuidoosten, aan zee zelfs vrij krachtig. Zaterdagavond en zondagnacht dan weer overwegend bewolkt. Het blijft droog en bij een zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Zondag overheerst dan weer de bewolking en op wat eh, gemis erna blijft het wel droog. Wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur die stijgt naar maximaal 6 graden. Zondagavond, maandagnacht dan klaart het weer op en bij een matig oost- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur dan naar 2 eh, graden boven het vriespunt. ZFM, verkeers. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad. Op dit moment op de A1 staan drie files. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blarikum 5 kilometer. Bij afrit Puntschoten 4. En bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 8 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 2. A10 Ring West richting Zaanstad bij Knoop het Koenplein 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum is de afrit dicht. Op de A28 Utrecht Amersfoort tussen afrit Den Dolder en afrit Marenstaat 3 kilometer.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 Hey. This one's for you. Me, put your hands high. The Your dreams are filled. You're, rocking with the best. Hey. I'll be on the song. I hear the tears of a clown. Uh, I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on.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 En daarvoor die Chris Brown. Yeah, three times, 3x, drie keer. In ieder geval eh, drie keer, drie weken ook in de lijst. Van 33 naar 28. Eh, dus vijf plaatsen winst voor Chris Brown. K. Perry, Firework, Bob Sinclair en Champal. Met TikTok, die zitten daar nog tussen op 27 en 26. Dus we 24 over. In de zevende week eh, Zakte Roger Sanchez en The Forest Movements Together al twee plaatsen naar beneden. En ook groot verlies deze week. Zeven plaatsen voor Robbie Williams en Caleb Barlow. Shame. Alleen die staan wel alweer 17 weken in de lijst. En daarmee eh, horen zij bij de langsgenoteerden van allemaal. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown. The countdown of the continent.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 ashamed was een van de eerste singles die uitkomt na de dood van Michael Jackson. Michael Jackson en Akon en eh, Hold My Hand. En dat is toch wel een beetje jammer van deze plaat, want je hoort eigenlijk alleen maar Akon zingen de hele tijd. Die eh, MJ die hoor je bijna niet voorbij komen. Hold My Hand staat nu acht weken in de lijst van Europa. Is wel op de weg terug, namelijk zak van 19 naar 22. En daarvoor eh, ook eentje die zakt. Dat was Robbie Williams namelijk met Shame. En die staat al 17 weken in de lijst, zakt van 16 naar 23. En met die 17 weken dus het langs genoteerd. Samen ook met eh, Pink en Erase Your Glass. Michael Jackson die draaide omdat we anders twee keer Robbie Williams achter elkaar hadden. En dat willen we niet. In de derde week gaat Robbie Williams hard en high omhoog van 25 naar 21. goed bezig. Robbie Williams met Harder naar. derde week omhoog dus van 25 naar 21. En normaal had je dan van mij nu een eh, overzichtje verwacht van de nummers 30 eh, tot en met 21. Dat kan ik wel gaan doen, maar ik heb 3 seconden de tijd. Dus dat wordt heel krap. En dat is helemaal niet te volgen. Dus voor u en mij veiligheid. waar hebben we het overzicht gewoon tot eh, na het nieuws van 4 eh, uur. Nog één plaat heb ik voor je klaarstaan tot aan het nieuws van 4 uur. Die is in handen van de Neon Trees en die heet Animal. In de vierde week gaan zij namelijk omhoog van 26 naar nummer 19.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 Twee tanks van het schip zijn lek geslagen waardoor olie in zee lekt. Het gebied op 100 kilometer ten zuiden van Oslo in het Skagerrak is een natuurgebied met veel zeldzame koraal- en vissoorten. Op de kust is al olie aangetroffen. Zowel de Noorse als Zweedse kustwacht is bezig de olie uit het lekkende containerschip op te ruimen.